Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil vandaag een decreet ondertekenen... waarmee het ministerie van Defensie wordt omgedoopt tot ministerie van Oorlog. Dat zou sterker overkomen. Trump zei vorige maand dat de VS defensief wil zijn... maar ook offensief als dat moet. Minister Hexeth, die straks dus minister van Oorlog is, sprak van een krijgersmentaliteit. De naamswijziging gaat honderden miljoenen dollars kosten... omdat op alle documenten en militaire basis de naam moet worden veranderd. De naam Ministerie van Oorlog werd ook al gebruikt tot 1947. Een hospice in Ermelo is voor meer dan een ton bestolen twee mannen hebben vermoedelijk een pinpas onderschept via de post... en wisten ook aan de pincode te komen. Ze kochten onder meer dure kleding en schoenen in Amsterdam, Zaandam en Antwerpen. De mannen zijn op diverse camerabeelden te zien... die vertoond werden in het opsporingsprogramma Plaats Delict van Omroep Gelderland. In het hospice in Ermelo worden stervende mensen verpleegd en begeleid. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen gelijk gespeeld. Het werd in de Kuip 1-1. Lang stond Nederland voor door een goal van Denzel Dumfries... maar 10 minuten voor tijd maakte Polen de gelijkmaker. Nederland is nu koploper met 7 punten uit drie wedstrijden. Zondag moet Oranje tegen Litouwen. Duitsland is de WK-kwalificatie slecht begonnen. Slowakije won thuis de eerste wedstrijd in de groep met 2-0. Het is voor Duitsland de vierde nederlaag ooit in een WK-kwalificatiewedstrijd. Het weer. Hier en daar nog een enkele bui. Verder is het droog bij minima van 12 tot 15 graden.